Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De regering van Israël heeft een lijst ontvangen met namen van 10 door Hamas gegijzelde mensen, meldt de Israëlische krant Haaretz. De gijzelaars worden volgens de krant later vandaag vrijgelaten. Israël heeft eerder al een lijst goedgekeurd... waarop nog eens 50 Palestijnse gevangenen staan om te worden vrijgelaten. Eerder vannacht heeft Israël volgens afspraak 33 Palestijnse gevangenen laten gaan. De Israëlische gevangenisdienst heeft een namenlijst gepubliceerd van de vrijgelaten mensen. Volgens aan Hamas gelieerde media gaat het om 30 Palestijnse minderjarigen en drie vrouwen. Als onderdeel van de ruil zijn gisteravond 11 door Hamas gegijzelde Israëliërs vrijgelaten. Een van de Israëlische gijzelaars die zondag vrijkwamen... wist vier dagen aan Hamas te ontsnappen. Hij kon wegkomen toen het gebouw waarin hij werd gegijzeld instortte bij een bombardement. Daarna is hij door inwoners van Gaza gepakt en overgedragen aan Hamas. Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie, meldt het CBS. 1 op de 3 geeft in een enquête aan dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. Drie jaar geleden was dat nog 1 op de vier mensen. In Zeeland, waar al een kerncentrale staat in Borselen, is de steun het grootst. Het statistiekbureau heeft ook gepeild hoeveel Nederlanders zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. 75% van de ondervraagden zegt die zorgen te hebben. Dat is ongeveer hetzelfde aandeel als in 2020. De Finse regering verwacht de komende tijd meer asielzoekers via Rusland. Tot voor kort was het er minder dan één per dag. Deze maand waren het er opeens 900. Ze komen onder meer uit Afghanistan, Kenia, Marokko en Syrië. Volgens Finland worden ze door Rusland met opzet doorgelaten. Moskou spreekt dat tegen. Vanwege de toename sloot Finland deze maand zeven van de acht grensovergangen met Rusland. Het weer, het klaart op soms en het vriest in het binnenland. Daar kan het glad zijn.